Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Internationale journalist van Panama over de Nederlandse journalist Okke Ornstein. Die zit vast voor smaad omdat hij op zijn weblog een zakenman had beschuldigd van corruptie. De Europese en de wereldwijde journalistenorganisatie noemen zijn veroordeling volkomen onrechtvaardig... en zeggen dat Ornstein niet de rechtsbijstand krijgt waar hij recht op heeft. De journalist werd opgepakt toen hij onlangs Panama in wilde... en kreeg toen mondeling te horen dat hij ruim drie jaar moet zitten. Er is meer bekend geworden over het akkoord van de OPEC om de olieproductie te beperken. De olielanden gaan per dag 1,2 miljoen vaten olie minder produceren. Dat is 3,5 minder. Bijna de helft daarvan komt voor rekening van Saoedi-Arabië. Een andere grote producent, Iran, wordt ontzien... omdat dat land nog herstelt van de economische sancties... die tot begin dit jaar van kracht waren. Venezuela en Irak, andere landen die het moeilijk hebben... zullen hun productie wel beperken om zo de prijzen te laten stijgen. Indonesië wilde niet meedoen en heeft zijn OPEC-lidmaatschap tijdelijk opgezegd. Rusland, dat geen OPEC-lid is, doet wel mee met de beperking van de olieproductie. De bedenker van de Big Mac is overleden. Het is Jim Deligatti, die eind jaren 60 eigenaar was van een McDonald's-restaurant in Pennsylvania. Hij vond de gewone hamburger te klein en bedacht daarom een dubbeldekker met een extra stukje brood ertussen. Binnen een jaar was de Big Mac, die eerst de Aristocrat heette, in alle Amerikaanse vestigingen te koop en daarna ook wereldwijd. In 1970 bedacht Deligatti de Egg McMuffin, het eerste ontbijtbroodje van McDonald's. Jim Deligatti is 98 jaar geworden. Het weer, steeds meer bewolking, lokaal kan een spat regen vallen. Vannacht vriest het bijna nergens meer, alleen in het zuidoosten zijn er minima rond het vriespunt. Morgen veel bewolking met lokaal een lichte bui en het wordt 5 tot 10 graden.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 Eh, wat problemen met het sleutelkastje, dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Ik ga me gauw eh, installeren. En tot die tijd wordt u Grace Jones met La Via Rose. Maar na het volgende nummer eh, zit ik er helemaal strak voor. Eh, slecht begin voor iemand <clears throat> die er een tijdje uit is geweest. Eh, hartelijk welkom. Normaal op eh, woensdagavond hebben jullie natuurlijk Willem Bruist. Maar Willem heeft ook andere werkzaamheden. En er zijn een aantal dagen dat hij niet kan. En die dagen die, die ga ik invullen. Dus ik ben regelmatig, onregelmatig op de radio te horen. Met onder de titel Jacques Brui, bobbelt, bubbelt, babbelt, bubbelt dus. Niet bruisen, maar bubbelen. Ehm, jullie hoorden net eh, natuurlijk eh, Donald Fagan met eh, het, nummer Trans Island Skyway. En daarvoor Grace Jones met en Rose. En het wordt nu tijd dat we weer, zoals u van mij gewend bent, gaan duiken in het diepe verleden. If your memory it's too late. No man alive will come to you with another tale to tell. know that we shall. gets here, everybody's gonna wanna doze. Manfred Mann met Come On Within, Come On Without. En daarvoor eh, hadden we natuurlijk... Eh, ja, hoe heet het ook weer? uh, <laughs> Wheels on Fire van Julie Driscoll en Brian nog wat met... en die nog wat. U weet <clears throat> van mij dat ik die titels heel snel vergeet. En ja, vervelend, maar niets aan te doen. We gaan verder met Junior Walker en de All-Stars. Echt oud, echt oud. Ik denk maar dan... Ja, nou, het was een jaar of vijftien, denk ik in Groningen. En toen eh, zong die I'm a Roadrunner. sun. like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna. you said you saw the getaway car. the with the law. Think it might have been that fighter that you saw running that night. Don't forget that you are white. said, I'm really not sure. The cops said a poor when you talk talking to your friend Bello. You don't wanna have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting just one punch. But he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, and I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way. Up to some paradise, where the trout streams flow and the air is nice. And ride a horse along the trail. crazy nigga. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old Algeria agreed. testified. Bello and Bradley, and they both all they lied. And the newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? ties. I'm free to drink martinis and watch the sunrise. While Ruben sits like Buddha in a ten foot cell. An innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane. But it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. gaat lekker. Eh, dat was eh, Bob Dylan natuurlijk, onze Nobelprijswinnaar met Hurricane. Ehm, ja, ik heb verder eigenlijk heel weinig te vertellen. Ik ben gewoon een tijdje afwezig geweest. Dat had zijn redenen. Maar eh, nu ben ik er weer. wat zullen we jullie nou eens even voorschotelen? Um, ik weet het wel. De song. Over de... Oh, de, <laughs> de song. Hè, de song moet ik zeggen, over uh, muziek. De beste song over muziek ooit geschreven. Door uh, John Miles.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 Joe Cocker met High Time We Went. <clears throat> Eh, dat kwam naar twee eh, relatief rustige nummers. En eh, daarmee bewijs ik meteen hoe lang ik dat kan volhouden, rustige nummers. Niet lang. Absoluut niet. we begonnen met... waarom ben ik het nou kwijt? Music, John Miles. Daarna gevolgd door uh, Procol met The Wider Shade of Pale. En eigenlijk niet de mooiste uitvoering. De mooiste uitvoering is te zien op YouTube. <clears throat> dat is een uitvoering van het eh, Procol Hair met het Deens Philharmonisch Orkest. In de open lucht, werkelijk fantastisch. Ik kreeg een verzoekje binnen voor Carol King, You've Got a Friend. Dat is natuurlijk niet eh, de schrijfster van het nummer, dat is James Taylor. Ze heeft het ooit ook samen met James Taylor gezongen. Maar hier werd specifiek gevraagd om uh, <clears throat> dat bedeesde meisje Carol King. Ze komt niet. weet niet wat ze aan het doen is. Carol, baby, come on. Nu dan? Ja, Carol King, you've got a friend. When you're down and drunk